Mariel Hageman met het NOS Journaal. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken maakt zich ernstig zorgen over de situatie van Nederlanders in die voorkust. Hij zegt dat 29 mensen zich ophouden in oorlogsgebied in Abidjan. Twee Nederlanders zijn buiten de stad en zeven hebben een toevlucht gezocht in een kamp van het Franse leger. Volgens Buitenlandse Zaken kan Nederland wel een beroep doen op de Franse militairen als er meer mensen naar het kamp willen. Nederlanders in Abidjan kunnen snel worden opgehaald. Het lijkt op dat de politie Flevoland toch een waarnemend korpschef krijgt van binnen de politie. Minister Opstelten heeft vier kandidaten gevonden waar korpsbeheerder Jorritsma wel mee uit de voeten kan. Afgelopen weekend bleek dat Jorritsma voor 1600 euro per dag een externe adviseur wilde inhuren, omdat er geen geschikte waarnemend korpschef was gevonden. Daarover ontstond ophef en ook minister Opstelten keerde zich tegen dat plan. Hij wil graag iemand van binnen de politie en kondigde aan zelf met name te komen. De twee schoolmeisjes die waren vermist in Parijs zijn terecht. Ze maken het goed. De meisjes hebben zichzelf gemeld bij de Franse politie in de buurt van het station Gare du Nord. Ze hadden helemaal geen geld meer. De twee leerlingen van een VMBO-school uit Maastricht waren vorige week een paar dagen op schoolreis in Parijs. Sinds vrijdagmiddag waren ze zoek, nadat ze niet waren komen opdagen op een afgesproken plek. De politie liet eerder al weten dat er waarschijnlijk geen sprake was van een misdrijf. De meisjes worden in Frankrijk herenigd met hun familie. In Congo is een vliegtuig van de VN neergestort. Daarbij zijn zeker 10 inzittenden omgekomen en 16 mensen gewond geraakt. Het toestel maakte tijdens slecht weer in Kinshasa een ruwe landing, brak in stukken en vloog in brand.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 En dit is terug te vinden op een cd die je gratis kreeg als je voor meer dan... Eh, toen er tijd 25 eh, gulden aan, eh, aan LP's of CD's kocht. Want toen was het ook nog een beetje van ja, wat ga je nou kopen? Koop je nou een LP of een CD? Nou, ik heb toen de CD maar gekocht hoor. Ik, eh, Peter Grootkamerlink en Herman Grimmel, dat zijn de mensen van Jazzpolitie. En zij hebben deze CD gemaakt. Luisteraars, welkom bij nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Dit is Muziekerie, Rieren. En u hoort het al aan mijn stem, net zoals zoveel, een beetje verkouden dus. Ik zal regelmatig gaan doorstarten, denk ik. En dit is dan weer meer bekend. Brooker en Reed hebben het geschreven. A Waiter Shade of Pale. Nu door Bonnie Tyler uitgevoerd. Turn the floor heeft het ook haar eigen draai aan gegeven hoor. Klein beetje blues erin vermengd. In de nummer wat Procol Harum in de jaren 60, 70 na de hitparades heeft gezongen. Een grote hit voor hun en een klein hitje voor die Bonnie Tyler. Morgen, morgen wordt alles beter, zegt de gast. Ik zie ze denken, hij voelt geen donder uit. Hij hoeft maar te wenken, en binnen is de buit. Hij blijft zich verzetten, hij gaat zijn eigen gang. Hij houdt niet van wetten, want die maakt. jaar bestormden ze de hitparades ermee, hè. Gabriel Klimi met eh, Sweet About Me. Een liedje met heel vaak dezelfde tekst, maar gewoon een leuk ritme en dat houdt er wel in, hè. De radio's, een formatie uit België, hadden nog niet zoveel succes toen ze alleen maar in het Engels zongen.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 Nou, op een enkeling na is dat niet echt gelukt hoor. I'm just a face in the crowd. You probably don't know me as I don't stand out. And I'm sure your heart doesn't beat for me. safe and warm. No, I'm just a face. just before we wake or as we fall asleep I still can see your face and I know you can not see mine don't stand out. Heeft u de live versie ook gehoord van eh, In Rosso met eh, Lionel Richie? Daar was Treintje Oosterhuis toen ook aanwezig, hè? I'm living for a fantasy Something that could never be Cause all the love you have to give was never meant never meant for me I see the way you look at him He's everything you're living for And love is such a miracle When it comes knocking at your door But I don't know what to do I'm in love too where I'm supposed to go from here Cause there's no way in There's no way out You're the one I'm living for You're the one I have to live without I can hold on I can let go Cause I have found the greatest love No, you're not the hurting kind You wouldn't be the girl you were If you broke his heart Broke his heart for mine So until I find my way Tomorrow's just another day And you are just a lonely dream That never ever seems to fade Someone here somewhere. Cause I cry zou willen dat ik eh, eens een keer een eh, adres kon vinden waar eh, deze man in een klein zaaltje staat op te treden. U weet wel, ik heb eens ooit een cd aan u laten horen van Treintje Oosterhuis. Was live opgenomen met een beperkt aantal mensen als publiek. En dat werd gewoon live opgenomen met alleen maar een gitaar. Nou, zoiets zou René Vroger nou ook eens een keer moeten doen. En dan zou hij <laughs> mij een berichtje moeten sturen van wanneer hij dat gaat doen en waar. Ik weet zeker dat ik vooraan zou zitten om een kaartje te kopen liever als dat hij daar staat in zijn groot stadion met, eh, met die toppers. Weet je wel. Dit is Brian Adams, Please Forgive Me. I see. Liza Beck heeft het geschreven, Steel the Heart. En dat is van een eh, cd afkomstig uit Amerika, uitgebracht in eh, januari, eind januari van dit jaar. Art en Liza, zo heet deze cd. Een duo wat eh, hun eigen nummers schrijft en ook hun eigen nummers op cd zet. Daarnet hoort nu Liza, nu hoort u Art in Long Gone. Heard your message on the telephone When you left, when you I was gone Hear the fear and the tears in your voice You was begging me to come back home Did I tell you that I loved you? Did I tell you It's a well-worn pathway It's littered with the souls of mystics, prophets, and saints Diana Ross en Marvin Gaye. Oh, darling, I wanted to be everything. Het leven die vrouw het wacht je te lang, maar het neemt een keer.